uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De familie van de Amerikaanse Breonna Taylor... die door politieagenten is doodgeschoten... krijgt een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro. De zwarte vrouw van 26 overleed een half jaar geleden... toen politieagenten haar huis in Louisville binnenvielen... vanwege een drugsonderzoek. Volgens Amerikaanse media werd ze getroffen door acht kogels... De burgemeester van Louisville kondigde ook hervormingen bij de politie aan. Zo komen er striktere controles op politiegeweld. Een van de betrokken agenten is in juni ontslagen vanwege zijn extreme onverschilligheid over het doodschieten van Brianna Taylor. De politie heeft een man van 18 uit Helmond aangehouden. Die wordt verdacht van brandstichting in een huis in Eindhoven. Bij die brand in juli raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Volgens buurtbewoners ging aan de brand een explosie vooraf. De achtergevel van de woning raakte zwaar beschadigd. De moeder en zus van het slachtoffer die ook thuis waren, bleven ongedeerd. Oud-president Traoré van Mali is overleden. Hij was 83. Als jonge luitenant was hij in 1968 betrokken bij een militaire staatsgreep. En hij werd ruim 20 jaar later zelf ook weer verdreven door een militaire staatsgreep. Ook nu is het onrustig in Mali. President Keita trad vorige maand af nadat rebellerende militairen hem hadden gegijzeld. AZ speelt dit seizoen geen Champions League. Door een 2-0 nederlaag bij Dynamo Kiev zijn de Alkmaarders de play-offs voor het hoofdtoernooi misgelopen. De ploeg gaat nu door naar de poolfase van de Europa League. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 15 en er kan een mistbank ontstaan. Overdag wolkenvelden en vooral in het zuidoosten ook zon. En het wordt 21 tot 28 graden. Vanaf donderdag veel zon, blijft droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.